ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het blijft spannend in Den Haag. Wie gaan er in het nieuw kabinet? Vandaag heeft informateur Buma erover gepraat met de leiders van vijf partijen. D66, CDA, VVD, GroenLinks, PvdA en JA21. Het vormen van een nieuwe coalitie gaat lastig... omdat verschillende partijen elkaar uitsluiten. En dat is na het overleg van vandaag niet veranderd. Nou, ik denk ook dat niemand had verwacht dat we in één gesprek met de informateur... nu eh, tot een eh, doorbraak zouden komen. Het was een eh, goed gesprek. We hebben de verschillende variaties en het is wel een flink aantal besproken met elkaar. Eh, en het weekend, eh, ik denk dat mijn voorgangers dat ook allemaal hebben gezegd, eh, moeten wij nadenken. nadenken nou ja, over de opties die, die er zijn en hoe we verder gaan. Door de Jette, Jessegus en Bontebal die gaan dus verder praten. De Johan Cruijff Arena gaat aangifte doen van onder meer huisvredebreuk, openlijke geweldpleging en brandstichting na het grootschalige vuurwerk afsteken bij Ajax FC Groningen afgelopen zondag. De wedstrijd werd gestaakt. Na het bekijken van de beelden zijn de afgelopen dagen 10 tot 15 verdachten geïdentificeerd, zegt Ajax tegen persbureau ANP. Het onderzoek loopt nog. X moet een Europese boete betalen. Het platform heeft meerdere regels overtreden. Het is onder meer vanwege de blauwe vinkjes... die je sinds de overname van Elon Musk kon kopen. Volgens de EU zijn gebruikers op die manier misleid. Ook is X niet helemaal duidelijk over reclames. Het platform moet daarom een boete van 120 miljoen euro betalen. Op veel plekken kun je vandaag Sinterklaas spotten. Hij gaat langs op veel scholen. Ook in Schijndel in Brabant is hij aangekomen. Niet op zijn paard, maar in een luchtballon. Oh, dit is wel heel leuk. de verwarming even aanzetten. we zijn zo blij dat we veilig geland zijn hier. Het was zo ontzettend druk dat wij op deze manier hebben gekozen. En eh, deze meneer hier van de luchtballon die was zo aardig om ons hier naartoe te brengen. Sinterklaas is ook de rest van de dag lekker druk bezig, want vanavond is het pakjesavond. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog, maar de temperatuur gaat nauwelijks meer omhoog. Een graad of 7 en het waait ook nog wel even.